Kees Groot met het NOS-journaal. De instellingen krijgen strengere regels voor het gebruik van de isoleercel. Voortaan worden patiënten die geïsoleerd opgesloten zitten 24 uur per dag door een verpleegkundige in de gaten gehouden. En als de opsluiting langer dan een maand duurt, moet de instelling een externe hulpverlener inschakelen om te bepalen of dat nog nodig is. De nieuwe regels worden ingesteld bij de ruim 100 psychiatrische instellingen die zijn aangesloten bij GGZ Nederland. Volgens de organisatie is gebleken dat eenzame opsluiting zonder contact met hulpverleners vaak traumatiserend werkt. In Nederland worden naar schatting elk jaar 18.000 psychiatrische patiënten opgesloten in de isoleercel. Justitie heeft te weinig aandacht voor slachtoffers van zedenmisdrijven. Dat meldt het landelijk advocatennetwerk Zedenslachtoffers. Vorig jaar was al een brandbrief gestuurd naar rechters en officieren van justitie. Maar sindsdien is er niets gebeurd en worden de problemen volgens het netwerk zelfs ontkend. Het netwerk heeft daarom nu een zwartboek opgesteld met tientallen gevallen waarin slachtoffers respectloos worden behandeld. Ze krijgen bijvoorbeeld geen informatie over de datum wanneer een strafzaak dient of wanneer een dader wordt vrijgelaten. Het zwartboek is aangeboden aan de Raad voor de Rechtspraak, het ministerie van Justitie en de top van het OM. Vliegtuigpassagiers moeten door de stormachtige wind rekening houden met vertragingen op Schiphol. In de ochtendspits had de luchthaven ook korte tijd last van onweer. Het inladen van koffers in de vliegtuigen werd toen voor een minuut of twintig stilgelegd. Door het slechte weer was de ochtendspits iets drukker dan normaal. Rond 9 uur stond er, stond er 280 kilometer file, terwijl het normaal zo'n 160 kilometer is. Het KNMI verwacht storm in de middag en avond en dat zal leiden tot een drukkere avondspits. Op Schiphol zijn daarom uit voorzorg voor later vandaag al een aantal vluchten geannuleerd. Het weer, er trekken buien over het land en de wind neemt flink in kracht toe. Vanmiddag langs de kust een tijdje westerstorm. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan nog files op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel 6 kilometer en bij Zaltbommel 4. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 6 kilometer. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Volendam en Zeeburg, 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat bij Zeeburg 4 kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht 5 kilometer. De linker rijstrook is afgesloten na een ongeluk. En na een ongeluk op de A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam. Bij Noordwijkerhout nog 6 kilometer. Maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer open.